Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra heeft de Iraanse ambassadeur ontboden. Hij doet dat vanwege nieuwe executies van Iraanse demonstranten. Hoekstra roept op Twitter andere Europese landen op... om ook de ambassadeur in hun land tekst en uitleg te laten geven. volgens Hoekstra werkt Brussel ook aan een nieuw sanctiepakket voor Iran. In Rotterdam zijn een man en een vrouw thuis aangevallen door hun eigen hond. Het stel moest zich opsluiten in een van de kamers boven. Daar belden ze 112. De man raakte zwaar gewond aan zijn hand bij de aanval van de hond. De vrouw zat onder het bloed, maar of zij gewond is geraakt... is volgens de politie nog niet duidelijk. Het beest is door de politie doodgeschoten... nadat het gebruik van een taser geen effect had. Om wat voor hond het gaat, kan de politie nog niet zeggen. Een Italiaan die vorig jaar in de VS werd opgepakt... heeft bekend dat hij meer dan duizend manuscripten heeft gestolen. Veel van de ongepubliceerde werken waren geschreven door bekende auteurs... onder wie Margaret Atwood en de Nederlandse Hannah Barefoots. De man van 30 was verbonden aan een uitgeverij in Londen... maar deed alsof hij bij andere uitgeverijen werkte. Hij verleidde schrijvers en redacteuren om de manuscripten op te sturen. Waarom de Italiaan de werken heeft gestolen is onduidelijk. In april krijgt hij zijn straf te horen. En Cristiano Ronaldo is speelgerechtigd voor zijn nieuwe club Al Nasser... meldt persbureau AFP op basis van een bron bij die club. De Saoedische club die heeft een van de buitenlandse spelers die onder contract stonden verkocht. Want van de Nationale Bond mag een club maar acht buitenlanders hebben. Ronaldo zou nu op 22 januari zijn debuut kunnen maken voor de club... waar hij een slordige 200 miljoen euro gaat verdienen in een paar jaar tijd. Het weer nog, de regen die trekt weg naar het oosten...